7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Justitie Barr heeft zich tegenover een commissie in de Senaat verdedigd voor de manier waarop hij het rapport Mueller heeft gepubliceerd. Barr presenteerde eerst een samenvatting van vier pagina's die president Trump vrijpleitte van het tegenwerken van de rechtsgang. Vannacht bleek dat Mueller kritiek had op die samenvatting. Die liet naar zijn mening verwarring ontstaan over cruciale onderzoeksresultaten. Barr zei tegen de commissie dat Muller de samenvatting van tevoren niet wilde lezen. Later zou Muller tegen Barr hebben gezegd dat de samenvatting niet onjuist was. De Amerikaanse prediker Steven Anderson legt zich daarbij neer dat hij niet welkom is in Nederland en in de Schengenzone. Hij ziet af van zijn reis. Staatssecretaris Harbers maakte vanochtend bekend dat Anderson niet mag komen omdat hij aanzet tot haat en geweld. De prediker zegt tegen de NOS dat hij dat via via heeft gehoord. En dat hij niet tien uur in een vliegtuig gaat zitten om vervolgens vijf uur te worden verhoord en terug te worden gestuurd. Anderson is omstreden om zijn uitspraken over onder meer homoseksuelen en de holocaust. De gitarist van de Britse popgroep Level 42, Roland Gold, is overleden. Hij richtte de band in 1980 op met zijn broer Phil, Mark King en Mike Lindup. Ze scoorden wereldhits als Lessons in Love en Running in the Family. Waaraan Roland Gold is overleden is niet bekend, hij was 64 jaar. De stemwijzer voor de Europese verkiezingen is vertraagd. Eigenlijk zou de stemhulp vorige week al online komen. Maar toen bleek dat GroenLinks en de PvdA op alle stellingen dezelfde antwoorden hadden gegeven. Daardoor kon de stemwijzer geen duidelijk advies geven. Zoiets was nog nooit gebeurd. Er zijn nieuwe stellingen bedacht die vervolgens door alle partijen moesten worden beantwoord. Morgenmiddag gaat de website alsnog online. De Europese verkiezingen zijn op 23 mei. Het weer.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.